Maar supportersgroepen van Ajax hebben opgeroepen massaal naar Amsterdam te komen voor een feest. Het zijn ook deze fans van plan. Ik ga waarschijnlijk toch even lekker de stad in met mijn vrienden. Hopelijk komen we nog wat eh, andere supporters tegen. En gewoon een leuke tijd hebben. We vind een kampioenschap moet je gewoon vieren. Weet je, en eh, ik denk als eh, gemeente Amsterdam moet je dat gewoon mogelijk kunnen maken. Als Ajax vanavond wint van Heerenveen zijn ze opnieuw kampioen. Gemeenten in Nederland moeten zo snel mogelijk opvangplekken vrijmaken voor asielzoekers. Die oproep doet de staatssecretaris na de beelden uit Ter Apel gisteren. Bij het aanmeldcentrum daar moesten tientallen asielzoekers een paar uur buiten blijven... omdat er echt geen bed meer vrij was. Uiteindelijk konden ze in de kantoren van het centrum slapen. Vandaag wordt gezocht naar een vaste plek. De politie krijgt een nieuwe afdeling die mensen gaat beschermen tegen bedreigingen. De speciale beveiligingsdienst wordt er straks bijgehaald als politici worden bedreigd... of als er gevaar dreigt vanuit georganiseerde misdaad. Nu worden daar vaak gewone agenten voor ingezet, maar dat gaat ten koste van het werk op straat en verontwaardigde Feyenoord-fans. Want allerlei mensen proberen veel geld te vangen voor kaartjes voor de Conference League finale en hotelkamers in Tirana. Er waren maar weinig directe kaarten voor supporters en de kaarten voor neutrale vakken werden snel opgekocht. Feyenoord-podcastmaker Freek ziet ze nu op Marktplaats staan. De verkoop voor neutrale supporters, of neutrale toeschouwers moet ik zeggen, die zou gisteren dinsdagmiddag om 2 uur starten en de UEFA heeft die zonder aankondiging vervroegd naar 12 uur. Daarvan is een hele hoop opgekocht door van die eh, ja, ticket cowboys, eh, zal ik het maar noemen. En die bieden ze nu echt aan voor duizenden euro's per stuk. De prijzen lopen op tot meer dan 2000 euro voor één nachtje. Het weer op veel plekken zonnig, vooral op de Wadden wat meer bewolking. Blijft droog bij 17 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Vanavond of vannacht wat regen, morgen weer zonnig en dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N201 van Uithoren naar Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 staat 3 kilometer file... en de vertraging is een klein kwartier.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 Goedemiddag luisteraars, dit is het lunchroomprogramma van ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Quiero enseñarte un camino en el mar, lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte a los sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después Ik ben vandaag begonnen met Julio Iglesias, Cuero. En ik ga door met Elton John en Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. 11 mei is er weer gratis Nederlandse les voor beginners. Nederlandse les voor gevorderden zijn donderdag 12 mei van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan via de balie of website van Pluspunt. En de volgende in de lijst is Dave Stewart en Candy Dover, Lily Was Here. de zon ook altijd onder. Al is de lucht niet altijd blauw. Ik blijf geloven in een wonder met jou. Al blijft de wereld vast wel draaien. Al keert de tijd zich altijd om. Laat mij maar hier verdwalen en wachten op wat komt. Want opeens sta je weer voor me. En ook al droom ik dit nu misschien. Er is niets, niets ter wereld mooier dan om jou. Dan om jou. Gebruik dit lied maar als een anker. Of als een jas tegen de kou. Want dit is een lied voor niemand anders. Voor niemand anders dan voor jou. ook al droom ik dit misschien. Er is niets, er is niets ter wereld mooier dan om jou van. Zing de sterren van de hemel tot in de eeuwigheid. Prachtige lied van Stef Bos. Lied voor niemand anders. In het Hemelvaartweekend van 28 en 29 mei... wordt Zandvoort opnieuw omgebouwd tot één groot sportparadijs. Vol met mega-obstakels. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan dit sportevenement... is er niet alleen een run voor kinderen, vanaf vier jaar... maar nu voor het eerst ook de obstakelrun speciaal voor deelnemers met een fysieke handicap. Spartan komt hiermee tegemoet aan de vraag vanuit een relatief klein groep van grote doorzetters en verwelkomt deze para-atleten, zowel ervaren als beginners. Vanuit de hele wereld. Voor het 10 kilometer lange parcours hebben zich al para-atleten uit Nederland, Zweden, Slovenië, Roemenië en zelfs de Verenigde Staten aangemeld. De spontaan para is op zondag 29 mei. Deze eerste editie mogen zij met hun buddies gratis deelnemen. Ook kunnen de para-atleten meedoen aan de night sprint op de zaterdagavond. The whispers in the morning Of lovers sleeping tight All rolling by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 instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Santo en Johnny is een Amerikaanse gitaarduo einde jaren 1950 bekend werd met het instrumentale stuk Sleepwalk. Sleepwalk is een klassieker onder de instrumentals en wordt ook deel uit het repertoire van The Shadows en The Ventures. In 1981 namen Larry Colton en het negenjarige zangeres Nika Costa twee eigen versies op en scoorde daarmee een Amerikaanse hit. Vier jaar later was het in de film Porky and Revangle, gehoord in een versie van Jeff Beck. In 1992 nam Santo een stuk opnieuw op voor de soundtrack van de film Sleepwalkers. Naast tal van andere film- en televisietoepassingen. Santo en Johnny, Sleepwalk, inspireerden Fleetwood Mac, oprichter Peter Green om zijn instrumentale Albatros in 1968 te schrijven, die een wereldwijde hit werd. Die op zijn beurt de Beatles inspireerde om hun nummer Sun King, Abbey Road, te schrijven. Hier is Santo en Johnny met Sleepwalk. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. if you just say the words out, I'll up and run to you. Ooh, you, ooh, I'd even do. Over you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change.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 Dit was George Ezra met Budapest. Een drankje, een hapje en live muziek. Leerlingen New Wave pakken het podium. Zo fijn dat het weer kan. Een podium beklimmen is altijd spannend... en daarom kunnen de stoere leerlingen van New Wave Muziekschool... jouw support goed gebruiken. De deelname is gratis. Zondag 15 mei van 1 tot 3 uur. De locatie is het lokaal Zandvoort... Louis Davids Carré. Daarom nemen honden stokken mee. Dat is aangeleerd gedrag, zegt gedragsonderzoeker Matthijs Schilder van de Universiteit van Utrecht. Honden zijn van zichzelf niet geïnteresseerd in stokken. Hun felle familie, de wolf, zal die dan ook nooit met een tak in de bek zien. Dat komt doordat ze geen baasje hebben. Als het baasje met een stok begint te gooien, verandert alles. Echter, de stok aanrennen simuleert het najagen van een prooi. Vandaar dat je honden gemakkelijk kunt leren om een stok terug te brengen, al dus schilder. Ze hebben de aangeboren neiging om prooi naar het hol terug te brengen. Honden gaan de netprooi daardoor mogelijk als een interessante jachtopbrek zien. Dat maakt stokken ook mooie objecten om de rest van de wandeling mee te dragen. Een stok heeft zo dus een zekere waarde voor een hond. Soms zie je zelfs honden met stokken die ze nauwelijks kunnen dragen. Dat is bijna paraderen. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying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 Dennis Madison Show. Sylvie's Mother. De studiekring komt eens in de zes weken bij elkaar. Iedere bijeenkomst bespreekt een andere deelnemer een onderwerp naar eigen keuze en gaan we hierover in gesprek. De kosten zijn 2,50 per keer. Voor meer informatie of aanmelden belt u naar 3040700 3040700 of mailt u naar e.elfrink@ plus.zandvoort.nl. En de eerste bijeenkomst is dinsdag 17 mei van 2 tot 4 uur. En de locatie is de Blauwe Tram. Dit was de smoede stem van Sade, No Ordinary Love. En we gaan wel door met een dame, maar die zingt ietsje harder. Cindy Lauper, True Color. 笑，也就。 Withers, geboren in 1938 en overleden in 2020, was een Amerikaanse soulzanger en componist. Vanaf zijn zeventiende werkte Withers bij de marine. Hij werd uitgezonden naar het Verre Oosten, waar hij begon te zingen. In 1967 ging hij weg bij de marine en verhuisde naar Los Angeles om een muziekcarrière te beginnen. Withers was de gast bij Wereld Door en beantwoordde de vraag of hij tijdens het tributeconcert zelf ook een nummer zou gaan zingen met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

the darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no. FM wordt iedere ouwe ouwe platina. traden de Backstreet Boys met I'll Never Break Your Heart. Miljoenen mensen over de hele wereld moeten in rampgebieden overleven of hun leven weer opbouwen. Sam's kledingactie zet zich in voor deze mensen. Een deel van de kleding wordt verkocht en met de opbrengst wordt hulp verleend in rampgebieden. Op 13 en 14 mei kunt u goede, nog herbruikbare kleding bij voorkeur in dichtgebonden plastic zakken inleveren op 13 mei van 7 tot 8 uur bij de sint Agatha-kerk aan de Grote Krocht. En 14 mei van 10 tot 12 de ook aan de sint Agatha-kerk en van 11 tot 12 uur aan de Antoniuskerk in Aardehout. Wat kunt u inleveren? Het liefst herbruikbare kleding en schoeisel. In beperkte mate kunt u ook tassen, accessoires, speelgoed en knuffels inleveren. Mits deze schoon en heel zijn. Vervuilde en kapotte kleding, kussens, dekbedden, matrassen, tuinkussens, huistextiel en vloerbedekking worden niet ingezameld. There were nights when the wind was so cold That my body froze in bed if I just listened to it right outside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 I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this and I hold you like that. It's so hard to believe.